Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Eurolanden stellen 109 miljard euro beschikbaar voor de aanpak van de Griekse schuldencrisis. De leiders van de Eurolanden bereikten hierover vanavond in Brussel een akkoord. Een deel van het geld komt van de banken en andere financiële instellingen. Zij staan garant voor 37 miljard euro. De hulp aan Athene wordt verder gefinancierd uit het noodfonds van de Eurolanden. Griekenland gaat ook een lagere rente betalen over de bestaande leningen... De looptijd van die leningen wordt verlengd naar minimaal 15 jaar. Premier Rutte noemt het een solide pakket aan maatregelen. In zijn woonplaats Londen is de Britse schilder Lucian Freud overleden. Hij was 88. Freud schilderde vooral rauwe, realistische naakten en portretten. Lucian Freud was de kleinzoon van de beroemde Oostenrijkse psychiater Sigmund Freud. Hij werd geboren in Berlijn, maar zijn gezin week in 1933 uit naar Engeland. Lucian Freud overleed na een kort ziekbed. De VN werkt aan een luchtbrug naar Somalië om er voedsel te kunnen brengen. Volgens de VN lijden meer dan 2 miljoen mensen in het zuiden van het land honger en die zijn tot nu toe verstoken van voedselhulp. Veel Somaliërs zijn te zwak om op zoek te gaan naar eten. Sinds gisteren spreekt de VN officieel over hongersnood in het zuiden van Somalië. Jongeren van 15 mogen vanaf 1 augustus in vakantietijd s'avonds langer werken. Nu is het nog tot uiterlijk 7 uur, dat wordt 9 uur. Vorig jaar hield meer dan de helft van de werkgevers zich volgens de arbeidsinspectie niet aan de werk- en rusttijden voor jongeren. ADO Den Haag heeft de derde ronde bereikt van de Europa League. De ploeg van coach Stijn won thuis met 2-0 van de Litouwse club FK Taurus. In Litouwen had ADO al met 3-2 gewonnen. De tegenstander in de volgende ronde is Omonia Nicosia uit Cyprus. Het weer, vannacht alleen in het uiterste zuiden nog een bui. De minima liggen rond 12 graden. Morgenmiddag in het binnenland een paar lichte buien en dan wordt het zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort, different thoughts Different thoughts are good for me Up in arms and chasing someone talk to. I want you This could never happen again. This is definitely a once in a lifetime.